Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. De grote zorgverzekeraar DSW heeft vandaag bekendgemaakt dat het de zorgpremie gaat verhogen... en dat terwijl steeds meer mensen hun premie nu al niet meer kunnen betalen. Een mogelijke oplossing zou zijn dat voor die mensen de zorgtoeslag omhoog gaat, zou je zeggen. Dat zou je inderdaad zeggen als die zorg toeslag ook werkelijk uitgegeven gaat worden voor de zorgpremie. Maar dat gebeurt vaak niet, zegt deze hulpverlener uit Lelystad. Het is vaak voor een hele grote groep mensen is het dagelijks overleven. Wat, wat wij ook hier in Lelystad zien. En dan is die 8 euro, daar kan je ook wat boodschappen van halen. Bij mensen die langer dan een half jaar geen zorgpremie betalen... wordt vaak wat ingehouden op hun uitkering of salaris... zodat ze toch verzekerd zijn. De Israëlische luchtaanvallen op Hezbollah-doelen in Libanon... hebben groot gevolgen voor de toegang tot medische zorg. Ziekenhuizen zijn overvol. Vandaag kregen ziekenhuizen de opdracht om alle geplande operaties te annuleren... vanwege de vele extra gewonden die binnenkwamen. Dat waren er zeker 1800. Bij een Spaans stadsfestival in het plaatsje ten zuiden van Madrid... is iemand overleden bij traditionele stierenrennen. Het gaat om een man van 80. Vier anderen raakten gewond. De stier brak door afzettingen en nam toeschouwers op de hoorns. Politieagenten hebben een dier doodgeschoten. Al eeuwenlang wordt stierenrennen georganiseerd... en ongelukken met een dodelijke afloop gebeuren vaker. En deze zangeres gaat haar toekomstige muziek uitgeven via haar eigen muzieklabel. Ja, dat is natuurlijk Kesha. Vanaf volgend jaar, volgend jaar komt er een nieuw album van de zangeres aan. Kesha zat tot eind van vorig jaar bij het label van haar vaste producer Dr. Luke. Daar bracht ze vijf albums uit, maar probeerde onder die deal uit te komen... omdat Dr. Luke haar seksueel zou hebben misbruikt. Bijna tien jaar lang stonden de twee tegenover elkaar in de rechtszaal... totdat ze vorig jaar met elkaar schikten. Dan het weer. Het is zo goed als droog, maar wel bewolkt. Morgen ook grijs met meer kans op regen en maximaal 16 graden.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 The way you did before. You told me you were taken, but how you'd soon be free. And I believe was me looking out the window. I'm waiting at the door hoping you'll be coming by the way you did before. The way you did before. The before. Ja, even heerlijk eh, wegzwijmelen bij eh, het mooie stemgeluid van Cliff Richard. Dan heb ik het over de jaren 60. I'm looking out the window. I'm waiting at the door to see if you coming by the way you did before. Ze is kennelijk bij hem weggelopen, luisteraars. Ja, het kan zomaar gebeuren, Cliff. Maar wat Cliff Richards betreft, luisteraars... we blijven brothers in arms als het, mij, eh, als het aan mij ligt. Allemaal welkom bij twee uur tussen app en vloed. Ga ervan genieten. These mist-covered mountains Are home now for me But my home is the Lord prachtige stemgeluid en eh, natuurlijk ook het prachtige gitaarspel van Mark Knopfler. Dire Straits Brothers in Arms. Dit is eh, onze Piet Veerman van de Cats uit Volendam. I cry myself to sleep each night Wishing I could you tight Try on hurting when you're gone. Piet Veerman. Ja, luisteraars, een eh, speciale, prachtige eh, chanson. Nou, het is geen chanson, het is niet Frans. Het is een Engelstalig nummer van John Michael Montgomery. I Swear. En ik draai hem speciaal op verzoek van Susie Davis. Susie, deze is voor jou. see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind, but you can be sure I know my part. Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those hands. still John Michael Montgomery met eh, I Swear. En ik draai hem speciaal voor Susie Davis en Susie... Gamers opgelet. Susie die, eh, die zorgde voor u, luisteraars, dat die, eh, dat mooie nummer voorbij kwam. It's for you. Dat bedoelde ze. I'd say for you. look at you and love comes, love. for you. They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind, kind to only me.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 Ja, Brian Wilson met zijn prachtige stem. The Beach Boys, God Only Knows. God alleen weet hoe het zou zijn als ik jou niet meer had in mijn leven. Dat is eh, een beetje de vertaling van het nummer, luisteraars. Uh, dit is ook een mooie. Art Garfunkel bezingt Barbara Allen. All in the merry month of May When green buds were swelling Sweet William on his deathbed lay for love of Barbara Allen. He sent his servant to the town, the place where she did dwell in, saying, Master dear, has sent me here if your name be Barbara Then slowly, slowly she got up And slowly she went to him And all she said when there she came Was, young man, I think you're dying don't you remember the other night when we were in the tavern? You drank a toast to the ladies there and slided by. his face unto the wall, he turned his back upon her. Adieu, adieu to all my friends, and because een duif met kippenvel zien zitten nou hier in de studio. Wat een prachtig nummer. Barbara Allen. wat zowel Paul Simon als Art Garfunkel maakten... Eh, nadat ze met elkaar eh, even uit elkaar waren gegaan... Uh, maakten ze natuurlijk allebei solo-albums. Call Me L is bijvoorbeeld een heel bekend solo-nummer van Paul Simon. Maar dit was Angel Claire album... het Angel Claire album van Art Garfunkel. En het nummer heette Barbara Allen. Het zijn allemaal alleen maar mooie nummers op, luisteraars. Kan u aanbevelen. Het album heet Angel Clares. Was nog wel ergens eh, te koop. Bij een of andere uh, ja, platenmagnaat, zeg maar. Hè. CD's worden steeds meer verkocht trouwens. Hè. En ook LP's trouwens. Vinyl is ook weer helemaal in. het heeft toch allemaal weer ook een, een aparte sound, dat vinyl. When I was young, I listened to the radio.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 Geweldige zong. Ja, dit eh, is een eh, favoriet van me. Die komt eh, de meeste weken bij Echo Vloed al voorbij. Ellen Parsons met Time. Die Alan Parsons Project met The Time. Tijdloos nummer vind ik zelf. En ik hoop dat ze nog een keer gaan touren, Want eh, als ze hier een keer in Nederland komen en een concert gaan geven ergens... dan eh, zou ik daar wel heel graag bij willen zijn. Want ik vind het een fantastische formatie. Met eh, de Callum Blundstone onder andere als solo-vocalist. We gaan even genieten van Jessica. Seals and Croft. Jessica. Dear Jessica, forget me not, and won't you try to write to me on your wedding day? Jessica, my Jessica, you look just like a painting in your dress of white as you walk away. But just remember got your heart to kiss. I'm gonna miss you. Remember back when you were just a lonely girl. Dear Jessica, I'll dress in black and cry upon my pillow when each day is through. Jessica, my Jessica, the flowers in the fields will bow their heads today. i I'm feeling blue. But just remember you how to care and tell me where I can find the link. Niels Croft, Jessica. Luisteraars, ik ben tot uh, eh, 12 uur vannacht bij u en I'm gonna make it with you. David Gates, Bread. Hey, have you ever tried Really reaching out for the other side I may be climbing al klaar in studio's, luisteraars. Live and Kicking. The Marmalade. The Reflections of My Life. Marmalade, Reflections of My Life. Dit is een eh, nieuwe samenstelling van 10cc met eh, het bekende nummer O'Donna. ik dacht ik heb een bel. Eh, luisteraars, als u me belt, dan eh, hoort u... Eh, door uw telefoon hoort u de muziek die op dat moment speelt. En is de plaat afgelopen, dan komt u in de uitzending. Dus u moet het nog even opnieuw proberen dan. ik hoop dat dat ook gaat lukken. nou, ik denk dat er nou weer een andere telefoon gaat. Ik ga er even een plaatje in slingeren als u het niet erg vindt, luisteraars.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 Niet letterlijk hangen, want dan eh, stik je. Moet je niet doen. Maar gewoon even afwachten tot de plaat is afgelopen. Dan komt u live in de uitzending vind het leuk als je belt. Wanneer je zegt bij andere mensen dat je je eenzaam voelt.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 We gaan eruit, luisteraars. Eh, het eerste uur eh, van, eh, tussen appelvloed is bijna voorbij. Maar ik ben nog een voor u bij u. Tot 12 uur vannacht kunt u nog genieten van heerlijke muziek. We gaan eruit met Toet Stielemans.